Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt deze weken een hoop gewed op WK-wedstrijden. Vrienden of collega's vullen met elkaar een voetbalpoeltje in, gewoon voor de lol. Maar op die poeltjes-sites werd reclame voor gokken gemaakt. En dat is verboden, vertelt mijn collega Nick Wouters. Daar mag je geen gokreclame bij zetten, omdat die grens... dat zit nogal dicht tegen gokken aan natuurlijk. Je doet dat voor de lol, eh, dat invullen van die resultaten. Je vergelijkt dat met de familie. en dan is het heel makkelijk als gokbedrijf om daarbij te zeggen... hey, eh, jij zet sowieso al in. Jij denkt al dat Marokko-Spanje een bepaalde uitslag krijgt. Waarom ga je daar ook niet 5 euro of 10 euro op zetten? Doe dat bij ons en misschien kan je daar wel geld verdienen. Ja, dat kan, maar je kan er dus ook geld mee verliezen of verslaafd raken aan gokken. De bedrijven zeggen dat ze niet wisten dat ze geen reclame mochten maken op deze sites. De massale lockdowns in China zijn voorbij. Het land gaat de coronaregels wat versoepelen. Tot nu toe werden hele wijken of steden van de buitenwereld afgesloten. Zieke mensen werden naar quarantaineplekken gebracht... die vaak propvol en niet al te schoon waren. Daar komt nu een einde aan. Ook wordt het makkelijker om in China te reizen. Wekenlang werd er heel veel geprotesteerd tegen de strenge coronaregels. En dat lijkt nu dus te hebben geholpen. Na de historische WK-winst op Spanje was er natuurlijk groot feest in de kleedkamer van het Marokkaanse elftal. En één speler in het bijzonder werd daarbij niet vergeten. Ja, Hak, ofwel Appi Nouri. Op de beelden is ook te zien hoe ze een shirtje omhoog houden met nummer 34. Daarmee speelde Nouri in zijn tijd bij Ajax. Appi was een van de toptalenten van die club... totdat hij vijf jaar geleden een hartstilstand kreeg tijdens een wedstrijd. Hij liep blijvend letsel op en wordt thuis verzorgd. Dan nog het weer. Grijs en veel bijen. Daar kan ook wat natte sneeuw bij zitten. Tussen de nattigheid door kan je de zon af en toe zien. Het wordt een graad of zes. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is wat meer verkeer op de weg gekomen. Er staat zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Er wordt een vrachtwagen met een lekke band geborgen nu op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost heb je een kwartier op onthoud. De rechte reishok is dicht. En ook een ongeluk op de A10 de ring Amsterdam.